Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog niet echt lekker met het oplossen van het woningtekort. Want het aantal opgeleverde en verkochte nieuwbouwhuizen is afgenomen. De TU Delft houdt die gegevens bij. En dat is flink balen, want die nieuwbouwhuizen zijn juist hard nodig om het woningtekort op te lossen. Het lijkt er ook niet op dat het de komende tijd beter gaat worden... want er zijn de afgelopen maanden een stuk minder bouwvergunningen verleend dan een jaar eerder. En ook zijn er te weinig materialen en te weinig mensen om de huizen te bouwen. Het stikstofoverleg tussen de boeren en het kabinet loopt uit. Anderhalf uur geleden stond een persmomentje gepland, maar ze zitten nog steeds binnen. Een woordvoerder van bemiddelaar Remkes zei dat het langer duurt omdat de sfeer zo goed is. Maar boerenorganisatie LTO liet meteen daarna weten zich daar helemaal niet in te herkennen. Het is nog steeds een gevaarlijke bol in het Groenenwaldbos bij Berlijn. Gisteren brak daar brand uit en hoewel die onder controle is, zijn er nog steeds ontploffingen. In het bos staat een munitieopslagplek. Onze correspondent vertelt wat daar ligt. Volgens de lokale zender hier ligt daar tot 50 ton munitie in oorlogsmateriaal. Eh, dat noemen ze fundmunition. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die nog gevonden zijn uit de Tweede Wereldoorlog... die nog ergens liggen en dan ja, gecontroleerd tot ontploffing gebracht moeten worden. Door de brand gebeurt dat nu dus ongecontroleerd. Het leger is er inmiddels met tanks bijgekomen om de brandweer te helpen. Het is aanschuiven geblazen op meerdere plekken in België. Automobilisten kunnen daar vandaag een APK-keuring krijgen... zonder zonder een afspraak te hoeven maken. Dat zorgt voor heel veel lange files in dorpen en in steden. Ook deze man stond al vroeg met zijn auto in de rij. Ik sta hier een uur al aan te schrijven. Ik ben ongeveer 100 meter aangeschoven, maar ik zie dat het nog is. Dus ik voorspel dat ik hier nog een uur of drie, vier zal staan kan dus nog wel even gaan duren. En dat zegt de Vlaamse politie ook. Die roept mensen op om niet meer te komen en toch gewoon een APK-afspraak te maken. Het weer op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het is een graad of 22. Morgen begint zonnig. Daarna kan in het noordoosten een buitje vallen. Het wordt ietsje koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer heeft alleen vertraging op de afsluitdijk, de A7, richting Noord-Holland bij Den Oever. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.